Op de A7 Hoorn richting Zaandam en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staan lange files. Sneeuwbuien trekken van het noorden naar het zuiden over de kust en het midden van het land. Ook rond Rotterdam blijft de sneeuw op de weg liggen. Volgens de ANWB stonden er rond half zeven al veel meer langere files dan normaal. De gemeente Rotterdam gaat 33.000 mensen met problemen helpen. Kwetsbare groepen als zwerfjongeren, dementerende ouderen en mensen met psychische problemen krijgen intensieve begeleiding van een hulpverlener. Die helpt bij het zoeken naar een huis, werk en zorg. De nieuwe aanpak is een proef die loopt tot 2014. In Griekenland staken vandaag de ambtenaren tegen de komende bezuinigingen. Scholen en openbare gebouwen zijn dicht, ziekenhuizen behandelen alleen noodgevallen en de luchtverkeersleiding werkt niet. Op het vliegveld van de Griekse hoofdstad Athene zal geen enkel toestel landen of vertrekken. In verband daarmee zijn vanaf Schiphol zeker drie vluchten geannuleerd. De regering van Haiti heeft het dodental na de aardbeving opnieuw verhoogd tot 230.000. De verwachting is dat het nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers die door familie zijn begraven zijn niet in officiële cijfers verwerkt, zegt de regering. Vandaag komen twee chirurgische teams van hulporganisatie Cordate Mensen in Nood terug in Nederland. Ze hebben in de hoofdstad Port-au-Prince operatiekamers ingericht. In het Olympisch dorp in Vancouver zijn de Nederlandse sporters, officials en coaches officieel verwelkomd. Ze werden welkom geheten door de burgemeester van het atletendorp, de Canadese ex-roeister Tricia Smith. Veel sportlieden, onder wie de schaatsers, waren afwezig vanwege de training. In de schaatshal in Vancouver zijn de groene blokjes vervangen door rode. Veel schaatsers vonden de lichtgroene blokjes als baanmarkering te onduidelijk.